Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De website van het Britse ministerie was gisteravond en vannacht slecht bereikbaar. De hackersgroep Anonymous zegt de website te hebben aangevallen vanwege draconische toezichtsvoorstellen. Er ligt een wetsvoorstel waarmee de Britse inlichtingendiensten de mogelijkheid krijgen om e-mail en telefoonverkeer in de gaten te houden. Het Joodse en christelijke paasfeest vallen dit jaar samen. Joden vieren met Pesach de uittocht uit Egypte, christenen met Pasen de verrijzenis van Jezus Christus. Omdat de Joodse jaartelling verschilt van de christelijke, vallen de twee feesten lang niet altijd samen. Paus Benedictus is gisteren in de Sint-Pieter in Rome voorgegaan in de paaswaken. De staking van medewerkers van het openbaar vervoer in Brussel gaat zeker tot morgen duren en mogelijk tot dinsdag. Dan is er overleg tussen het vervoersbedrijf en het stadsbestuur. Gisteren legden alle medewerkers van bus, tram en metro het werk neer nadat een mishandelde collega was overleden. Telefoonbedrijf Vodafone verwacht dat alle klanten over een paar dagen weer hun voicemail kunnen beluisteren. Sinds de grote storing van woensdag is de voicemail de eerste storing die wordt aangepakt. In delen van het westen van Nederland kunnen sommige klanten nog steeds niet mobiel bellen. Of ook niet sms'en en internetten. Mensen klagen ook dat ze soms wildvreemden aan de telefoon krijgen. Een Braziliaanse acteur die in een passiespel Judas speelde is zwaar gewond geraakt toen hij zichzelf per ongeluk ophing. De acteur vergiste zich in het touw dat hij moest gebruiken. Hij bleef een paar minuten bewusteloos bungelen terwijl collega's dachten dat hij erg goed in zijn rol zat. De acteur werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hij is er slecht aan toe. Het weer, het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt een graad of 10. Morgen is bewolkt en valt hier en daar regen, dan wordt het 13 graden en de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Short. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, één of twee uur lang gevarieerde country music vanaf diezelfde schijfjes. Here for a good time, dat hoop ik voor u ook. Dit is George Strait. whine and moan Cause somebody done done me wrong Don't think for a minute that I'm gonna sit around and sing some old sad song I believe it's half full, not a half empty glass Every day I wake up knowing it could dance It might be wrong, but then again it might be right When I'm gone, put Here for a Good Time. George Strait heeft het eh, zelf geschreven samen met Baba Strait. Ik heb tegen u wel eens gezegd van let eens op de bassist of let eens op de gitarist of wat dan ook. Maar dit keer wil ik u ook weer vertellen van let eens op de bassist van Lady Antebellum. Dave Haywood heeft het geschreven hè. Luister eens naar die bas. Prachtige logisch heeft die man hè? Mallory Scott en Charles Kelly, dat zijn de lead vocalisten van deze formatie. En Dave Haywood, dat is degene die u hoorde op de bas. En ik zei al, prachtige basloopjes heeft die man, hè? It ain't gotta be dat zegt Brad Eldridge. Jacqueline van de Griend heeft weer een nummer opgenomen van eh, Rob Crosby, Chris Tompkins en Anne Marie. Die drie hebben het geschreven voor haar. Het is getiteld Car in the Field. En Rob Crosby heeft het daar in Amerika, in Nashville, eh, geproduceerd en allemaal opgenomen. Althans, de instrumenten. Daarna is het hier naartoe gestuurd en heeft eh, Jacqueline in studio Hans Albers in Nederhorst en Berg heeft zij de vocals ingezongen. En toen klonk het als dus... de stem van Jacqueline van der Grient en in de backing vocals Wim van de Vliert. En de laatste keer dat ik haar gesproken heb, toen uh, vertrouwde ze me toe dat ze binnenkort weer de studio in zou gaan. Dat zal misschien in deze week al wel gebeurd zijn om een nummer op te nemen van Ruud Hermans. En dan ook weer in de backing vocals die Wim van der Vliert. Het origineel van Ruud Hermans. Everybody falls in love again A broken heart won't keep you looking for a friend Ain't no guessing how or where or when Just be sure to know you'll fall in love again Now the tears that you've cried left some scars round your eyes And way deep inside Some pains never die From the embers of love a little spark flies That starts a new fire In the That's And if Als u vaste luisteraar bent van het programma Country Track... dan merkt u al lang dat ik eh, niet alleen nog maar eh, pure country draai... maar ook regelmatig wat uh, eh, Amerikanen. Onder andere dit nummer van Clarence Buckerow... Dangerous Secret van zijn cd Walls of the World. En het komt gewoon omdat ik steeds vaker wat muziek thuisgestuurd krijg van platenmaatschappijen die alleen maar Amerikanen uitbrengen. En dat is ook met D-maatschappij. Continental Song, zo noemen ze zichzelf in, uh, in Nederland. En deze cd, It's a Good Life Honey, If You Don't Grow Weary, van Alexa Northwood. Alexa Woodward, wel goed vertellen wie je gaat zingen, hè? En zij heeft het over wolves. And there was nothing else in the great wide world where we ate our teach me Woodward, een uh, singer-songwriter daar in Amerika. En ik weet het, eh, er zullen heel veel mensen zijn die zeggen van, dat is toch geen country. Nou, in Amerika staat ze hoog aangeschreven in de country scene, hoor. Hetzelfde als uh, Tommy Womack met zijn laatst verschenen cd, Now What. Play that cheap trick, cheap trick, play. I've been to London, I've been to Rome Played my shows and come back home The gold This ain't landed yet This is as good as it's gonna get iPod's playing an old cheap trick My oh my, you've grown up quick Trying to keep this kitchen clean That's all real life really means Another dollar This is as good as it's gonna get Love my son and love my wife Try like hell to love my life Jesus is my saving grace But I don't always know my place Another people's throats Bang my head against the wall All in all, I've had a ball A hundred bucks to play three sets This is as good as it's gonna get The future's shorter than the past My oh my, you've grown up fast Another dollar, another day I should look back Now What So, Now What So heet de cd van eh, Tony Womack. En dit, dit is Lynn Myers. Zij is eh, jaren geleden al een keer op het eh, Floralia Country Festival geweest. Draw me a map of my heart. Drew a map of my strong. I can't feel exactly where they are I drew a great room for forgiveness And a big room for forgetting I drew a great big room for mercy And the biggest for December 31st, 1999 People buying up army surplus things Afraid of what the new year will bring I live back in the woods, you see Y2K don't mean a thing to me shotgun, a rifle, and a four-wheel drive. A country boy can survive. Country boys can survive. I can plow fields all day long. I can catch catfish from dusk till dawn. Make her own whiskey and her own smoke too Ain't too many things these old boys can't do Including Bocephus We grow good old tomatoes and a homemade wine A country boy can survive Country boy a damn. We came from the West Virginia coal mines and the Rocky Mountains and the western skies. If the bank machines crash, we'll be just fine, cause a country boy can survive. Country boys can England and New York City. Never call me Bull Cephas, call me Hillbilly. Really. But he was killed by a man with a switchblade knife. For $43, my friend lost his life. Now this dude's gonna get out in a year or two Cause the system don't work for me and you But a country boy can survive country folks can survive. Brock, Hank Williams Jr. en George Jones. A country boy can survive. En ze hadden het over de, ja, al van jaren geleden, hè, van het eh, jaar, eh, de eeuwwisseling eh, ging het over. Want in het begin zeiden ze al van ja, de computermensen die zeggen dat uh, de 1999 tot 2000, dat gaan we niet overleven. Nou, we hebben het overleefd hoor. Cornflower Blue is een formatie uit Amerika. Die hebben een cd uitgebracht met daarop acht nummers is eigenlijk een beetje een testcase van die platenmaatschappij. Of ze meer op zullen mogen gaan nemen. Ik verwacht van niet. zeker van. Kijk maar eens een keer op hun site. Oh, cornflowerbluemusic.com En eh, daar zult u nog veel meer zien over deze formatie. Er staan nog wat meer nummers op. En eh, ja, zoals ik al zei, ik verwacht niet dat ze nog een, eh, een cd gaan uitbrengen hoor. Dit is Dark Stone, een bekend nummer. Take a letter, Maria. Last night as I got home, about a half past ten. Happy. sec treasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? Take a letter for Rio, address it to Graves. Zij schreef het al in 1969 en, in, uh, eh, 30 jaar later toen zei Darkstone, ondanks dat het zelf een hele goede schrijver is, van laat me dat nummer nog maar eens een keer opnemen en opnieuw, eh, opnieuw produceren. Take a letter Maria. Dit is Rachel Harrington en her knockouts van haar laatst verschenen CD. Get Your some. tonight we're gonna mess around. Got the record player set and the curtains drawn. Got the door Sam van eh, haar laatst verschenen cd in 2011, Rachel Harrington. En dit, dit is de tweede cd van Wade Hayes. De titel en de titel van de cd. He'll be 45 come Wednesday His gray hair is getting thin But he's still hanging in there Don't feel too bad for the shape he's in He's seen yuppies in the White House But he thinks they're gonna fail Cause he just don't trust president That never has inhaled And he prays to God to stop it crying but it seems to no avail. Well, he still loves country music, but he's been left out in the dark. Cause they don't play Merle and George no more. He don't know Billy Ray from God. And he's heard of Woodstock too, but it never could compete he was there the day that Hendrix played the anthem with his teeth. Back when all those grunge bands couldn't even keep a beat. He's an old hippie, even older than before, wondering what to pay attention to and what should he ignore. He's an old hippie, still adjusting to the change. He just trying to find some balance in a world gone totally insane.